Freddy van NOS Journaal. Bij vleesfabriek Stegeman in Deventer heeft een binnenbrand waarbij veel rook vrijkomt. In die rook zit ook ammoniak omdat automobilisten op de nabijgelegen A1 last hebben van de rook... is de weg tussen Deventer en Lochem afgesloten. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen in de fabriek aan het werk waren... toen de brand om half acht vanavond uitbrak. Er rijden ook geen treinen tussen Deventer en Zutphen. Opnieuw is er een brief opgedoken waaruit zou blijken dat de verleden een zaak van kindermisbruik heeft willen toedekken. Paus Benedictus was toen nog kardinaal Ratzinger en onderzocht voor het Vaticaan gevallen van misbruik de bisdom van Oakland wilde een priester die voor kindermisbruik was veroordeeld uit zijn ambt zetten. Narasima wijst in de brief op de schade die dat de kerk zou toebrengen. Twee jaar later werd de priester niet ontslagen. Waarom is onduidelijk. Het Vaticaan weigert commentaar, maar zegt wel dat de brief echt is. De hulporganisatie Coordate Mensen in Nood in een dorpje aan de kust van Haiti vijf huizen neergezet en dat moeten er de komende maanden zeker 2000 worden. De huizen zijn gemakkelijk in elkaar te zetten. Ze zijn van hout en van een dak van golfplaten. De organisatie van het WK voetbal in Zuid-Afrika is bang dat er bij het toernooi veel lege plekken in de stadions zullen zijn. Er zijn nog een half miljoen kaartjes verkocht moeten worden. 15 april komen die in Zuid-Afrika op de markt, maar daarvan wordt niet veel verwacht. De tickets zijn alleen via internet te koop en de meeste voetbalfans in Zuid-Afrika hebben geen computer.